In het filmpje zegt de jongen dat hij een lijst heeft waarop alle mensen staan die hij haat. Er is te zien hoe hij met een nepwapen naar de camera schiet. Ook valt te zien hoe de jongen vloeistof uit een jerrycan over iets schiet... waarna hij een brandende sigaret opgooit en er vlammen in beeld verschijnen. De 17-jarige eindigt zijn filmpje met de boodschap... ik heb een lijst en als jij erop staat heb je niet lang meer te leven. De politie heeft de jongen maandag al aangehouden... maar maakte dat pas vandaag bekend. De jongen zit nog vast. Minister Eurlings noemt de kritiek op de kilometerheffing van de afgelopen dagen bangmakerij. Hij zou het jammer vinden dat de nieuwe autobelasting er niet komt, omdat allerlei verhalen de ronde doen. Eurlings heeft met ANWB-directeur Van Woerkom gesproken om hem gerust te stellen. De ANWB eiste gisteren dat de hoogte van het spitstarief openbaar wordt gemaakt. Anders zou de steun voor de kilometerheffing worden ingetrokken. Volgens de minister komt dat spitstarief er voorlopig niet en zal het geleidelijk worden ingevoerd. De opbrengsten uit het spitstarief bedragen straks maximaal 300 miljoen euro per jaar. Zelfs als dat bedrag wordt gehaald gaan de meeste automobilisten er nog steeds op vooruit, zegt de minister. Het ziet er naar uit dat filmmaker Roman Polanski binnen enkele dagen op borgtocht vrijkomt. Hij is met de Zwitserse justitie een borg overeengekomen van 4,5 miljoen dollar. De 76-jarige Polanski werd op verzoek van de Verenigde Staten op 26 september aangehouden in Zwitserland. Hij heeft bekend dat hij in 1977 seks heeft gehad met een meisje van 13. De Pools-Franse filmmaker ontvluchtte de VS destijds omdat hij vreesde voor een jarenlange gevangenisstraf. Nu mag Polanski zijn voorarrest in zijn Zwitserse chalet uitzitten. Het weer, bij zee kan het hard tot stormachtig waaien. Verder vallen er enkele buien, maar klaart het af en toe ook even op. Het is 12 graden, morgen opnieuw veel wind. Het is dan iets minder zacht. Dit was het. niet wat je hoort.

must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins. To the barricades. Father made my history fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say. the same in the music of the blues. van de herfst.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 of this empty house. I need a drink to get me out. A couple more till I forget. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 了。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 de roman.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 just loves to learn. And another child grows up to be somebody you just love to burn.